Mark Visser met het NOS Journaal. Het was vannacht opnieuw onrustig in de Haagse Schilderswijk. Op meerdere plaatsen werden brandjes gesticht. Daarmee voerden charges uit. Volgens de politie waren de rellen wel minder ernstig dan die van gisternacht. Toen liep een demonstratie tegen de dood van de Arubaan Mitch Henriguez uit de hand. Er werden 16 mensen opgepakt. De Australische politie heeft een einde gemaakt aan een opstand in de gevangenis bij de stad Melbourne. Zwaar bewapende agenten bestormden het gebouw vroeg in de ochtend terwijl het nog donker was. Daarbij werden lichtgranaten en traangas gebruikt. De opstand brak gisteren uit. Honderden gevangenen gingen met bewakers op de vuist. Een aanleiding was een rookverbod dat van kracht werd. Bij de opstand en bestorming zijn meerdere gevangenen gewond geraakt. Twee medewerkers raakten licht gewond. De onderhandelingen tussen Oekraïne en Rusland over de levering van gas zijn mislukt. De Oekraïners nemen nu geen gas meer af van het Russische olie- en gasbedrijf Gazprom. In september wordt opnieuw gepraat. Sinds het gewapende conflict in het oosten van Oekraïne verlopen de onderhandelingen erg moeizaam. Via bemiddeling door de Europese Unie zijn steeds tijdelijke contracten van drie maanden afgesproken. Het Oekraïense staatsgasbedrijf zegt dat het wel Russisch gas naar andere Europese landen blijft doorvoeren. De VS heeft zich als eerste land geplaatst voor de finale van het WK vrouwenvoetbal in Canada. In de halve finale waren de Amerikanen Duitsland met 2-0 de baas. Komende nacht staat de andere halve finale tussen Engeland en Japan op het programma. En Argentinië heeft met een klinkende zege de finale van de Copa America gehaald. De Argentijnen versloegen Paraguay met 6-1. Argentinië speelt komende zaterdag in de finale tegen het thuisland Chili...